Goedemorgen, ik ben Stef Banstra en dit is het nieuws van NWS op 3. In Nepal is een vliegtuig neergestort. Bij de crash zijn minstens 40 mensen omgekomen. Maar dit aantal kan nog oplopen omdat in het toestel 68 passagiers en 4 bemanningsleden zaten. Het ongeluk gebeurde bij de populaire toeristische stad Pokhara. Op video's, video's op social media die we niet hebben kunnen checken is te zien dat een vliegtuig laag over de stad vliegt en ineens kantelt. Volgens het leger is het toestel in stukken gebroken en hoe het kon gebeuren weten we nog niet. In Emmen in Drenthe is gisteravond een medewerker van een jeugdzorginstelling om het leven gekomen bij een steekpartij. De vrouw was begeleider op de plek waar jongeren tussen de 12 en 18 wonen. De politie heeft twee verdachten opgepakt. Hoe oud zij zijn is nog niet bekend. Bij het protest rond het Duitse dorp Lutzenrad is gistermiddag een cameraploeg van Poont aangevallen door een groep activisten. Die video gaat rond op social media en correspondent Charlotte Weijers heeft hem gezien. Mensen die eruit zien als journalisten, maar is moeilijk te herkennen, worden aangevallen eh, door een groep jongens. Of eigenlijk twee, één jongen is het eigenlijk die onderdeel is van een klein groepje en die zwaaien met een antifa-vlag. Dat zijn best extremere types die daartussen zitten. En die proberen spullen af te pakken en die hebben hem ook geschopt. Volgens de baas van Poont was de aanval niet specifiek tegen hen gericht... maar werden alle journalisten daar bekogeld met stenen. De omroep gaat nu aangifte doen. Het is al een tijd onrustig in Lutzerat. Dat Duitse dorp moet ontruimd worden omdat een bruinkoolmijn in de buurt wil uitbreiden. In Amsterdam voerden mensen gisteren actie. Kom over de brug met je budget. We wachten niet tot Sint-Jutemus op fietsbruggen. Ja, de actievoerders willen dat er geld komt voor een fietsbrug over het water, het IJ. Zodat de ene kant van die stad verbonden wordt met de andere. Wil je nu naar school of naar je vrienden toe, dan moet je met de pont. En daar is niet iedereen blij mee. Ik heb weerzin tegen de pont, omdat die propvol is. Soms heb je gewoon Japanse treintafrelen dat er proppers <laughs> moeten aankomen. Omdat sommige mensen passen niet meer op. Vorig jaar leek het ook alsof de brug er zou komen omdat de gemeenteraad ervoor is. Alleen is er geen geld voor vrijgemaakt. Of ze dat dit jaar alsnog gaan doen, dat weten we in mei. Het weer nog vanochtend op een paar buitjes na droog. Vanmiddag bewolkt en dan ook af en toe een bui. Er staat ook een harde wind. Het wordt niet warmer dan 8 graden. Morgen ook een bewolkt en regenachtig dagje.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 I did on Monday, I tried it on Tuesday. Wednesday's simply not my cup of tea. Thank heaven it's Friday that love for the weekend. Thursday, nah, that's such a crazy, lazy day. They say Monday's child is full of faith. Tuesday's child is fair of face. But Thursday's child has far to go. And it's no wonder the week becomes a rat race, you can bet, win, show or place, but never bet on Thursday, cause God's not on his case.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 Friday's just another payday. The weekend's just another heyday. But Thursday's surreptitiously unique. That's why I didn't go to work today. Thursday's got his own peculiar way of saying it that makes you want to run away. Thursday, such a crazy, lazy day.